Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In dit Volgens de eerste berichten zijn er zeker drie doden en ongeveer dertig gewonden. Volgens ooggetuigen heerst er op de plaats van het ongeluk een grote chaos. Veel slachtoffers worden naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. De A31 tussen Heek en Gronau blijft volgens de regionale hulpdiensten de hele nacht in beide richtingen afgesloten voor verkeer. De EU-landen en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de opvang van de begroting voor volgend jaar. Die komt uit op 129,1 miljard euro, zei minister De Jager in Brussel. Het budget groeit met 2%, wat overeenkomt met de verwachte inflatie. Het parlement en de Europese Commissie hadden om een ruimer budget gevraagd, maar de lidstaten hebben dat afgewezen vanwege de economische crisis. De lidstaten willen dat ook de EU zich matigt. De onderhandelingen over de begroting lopen nog. In Groningen heeft de politie een Belgische verdachte opgepakt die ook in Nederland werd gezocht. Het gebeurde bij een tankstation in Scheemda. De man van 36 uit Antwerpen zou zijn ex-vriendin hebben gedood. Haar lichaam werd een paar dagen geleden gevonden. Ze was met messteken om het leven gebracht. De politie van Los Angeles heeft het onderzoek heropend naar de dood van Natalie Wood. De actrice, die beroemd werd door haar hoofdrol in de West Side Story, verdronk 30 jaar geleden tijdens een boottocht voor de kust van Californië. De dood van Natalie Wood werd destijds afgedaan als een ongeluk, maar de kapitein van het jacht zegt nu dat ze is vermoord door haar echtgenoot, de acteur Robert Wagner. Ik heb een fout gemaakt door dat niet eerder eerlijk tegen de politie te zeggen, zei de kapitein op de Amerikaanse televisie. Robert Wagner is nu 81 jaar. Het weer... Vannacht is het op veel plaatsen mistig. Morgen begint grijs en mistig, maar in de loop van de dag wint de zon steeds meer terrein. De temperatuur stijgt naar ongeveer 9 graden.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 Ja, we gaan gewoon nog even door met Amsterdam Dance Event, want het is al feest. Een speciale mix namelijk van DJ Rehab. Zometeen kom ik nog even bij jullie terug voor wat meer informatie over deze DJ en de tracks. Dit is jouw CFM Zandvoort met komende uur. Rehab. Yes. I make that clearly And you think you can play my game But I'm willing then you might still attain my claim And I'm kinda mad at myself Cause I let you get the best of me To confess to me, huh? Sinatra, you happy, San Francisco, Florida. Put that on me. That's what it means. I said, yes, it 日本で待つ Thank je op jouw CFM Zandvoort. See it in the house met de Amsterdam Dance Event Mix van DJ Rehab. En ja, DJ Rehab, ja, die is gewoon geboren als eh, Vadio vader Cool in 1986. Hij komt uit de provincie Brabant oh, in Breda. Al geruime tijd maakt hij mixes van nummers die hij goed vindt. Hij werkt vanuit de garage van zijn ouders. En hij heeft daar een supersnelle computer staan. Verschillende keyboards, twee grote boxen en een hele hoop andere apparatuur. Hij plaatst de gemaakte nummers vervolgens op zijn Soundcloud. En ja, veel mixes zijn ook op YouTube te vinden van hem. Tegenwoordig zit hij bij Ace Agency. En ja, hij heeft zoveel eigen nummers al. Rock This Place, The Bottle Song, Keep It For Your Love. Pump Up The Party, Kick It Down met Eddie van der Zwan. Frutata, die je zojuist hoorde, samen met Afrojack. Sending My Love, eh, samen met the eh, Swanky Tunes. Hij heeft al heel veel eh, remixes op zijn naam staan. Onder andere Gloria Estefan, uh, eh, je hebt Skylar Cray, Dance Without You, Luciano, I'm Still Hot, Sander van Doorn, LMFAO, Champagne Showers, die ken je waarschijnlijk vast wel, Lady Gaga, Kelvin Harris, Rovero, Pitbull, Dada Live, Winter Gordon, Mink, Ian Carey, nou gewoon te veel om op te noemen welke tracks hij officieel onder andere heeft genomen. En dat blijft nog eh, helemaal doorgaan. Het leukste was, hij kreeg laatst een verzoek van Lady Gaga om, het, uh, om een mix te maken van de track Judas. Hij kreeg een mail van haar platenmaatschappij en ja, eerst dacht hij, wat is dit voor grap? Maar het bleek gewoon keiharde werkelijkheid. En de mix is ook verschenen op haar cd, Judas, de remixes. En hij is slechts anderhalve dag mee bezig geweest. Toch een mooie prestatie. Ook J-Wo wou graag een mix van een van haar liedjes, eh, genaamd Papi en DJ Rehab, kreeg hiervoor al het materiaal in gedeeltes aangeleverd. De stemmen, de bas, de drum en gitaar. En ja, het resultaat was daar. Ja, tournees heeft hij ook al gehad. Hij heeft eh, al vier tournees eh, achter de rug en de vijfde inmiddels ook. De tours uh, vonden plaats in Noord-Amerika, Australië, waar heel veel populariteit heeft. In Las Vegas heeft hij zelfs een vaste plaats aangeboden gekregen achter de draaitafels. En het gaat nog helemaal los. En geloof me, we gaan nog veel van hem horen. Gauw door met DJ Rehab. Tot aan 11 uur is dit See het op jouw CFM Zandvoort. ¡Gracias! it rain I will never win this game without you Without you I am lost, I am vain I will never be the same without you alweer helaas met deze set van DJ reap tot een einde. Mijn naam was DJ JK en ik zeg volgende week vrijdag 9 uur sharp zijn we weer bij je met een nieuwe uitzending van See It.